Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij de aanval op een Russische ex-spion in Groot-Brittannië is zenuwgas gebruikt. Dat zegt de Britse politie. De man en zijn dochter raakten zondag zwaar gewond en zijn er nog steeds slecht aan toe. Volgens de politie is het een mislukte moordaanslag. Over een motief is niets bekend. De schoolschutter uit Florida, Nicholas Cruz, is formeel aangeklaagd. Hij wordt verdacht van 17-voudige moord en kan de doodstraf krijgen. De 19-jarige Amerikaan richtte vorige maand een bloedbad aan op een middelbare school. Volgens zijn advocaat wil hij schuld bekennen als hij dan niet de doodstraf krijgt. Minister Grapperhaus van Justitie wil roekeloos rijden zwaarder bestraffen. Zo moet appen achter het stuur maximaal twee jaar cel komen te staan. Grapperhaus zegt dat hij er helemaal klaar mee is... dat chauffeurs andere weggebruikers in gevaar brengen... omdat ze zo nodig iets moeten appen. In zijn woonplaats Amsterdam is acteur Ben Hulsman overleden. Hulsman werd bij het grote publiek bekend als opa Willem Bol... in de succesvolle VARA-tv-serie Oppassen. Hij was tussen 1990 en 2003 in meer dan 300 afleveringen te zien. Sinds begin jaren 60 acteerde Hulsman. Hij was onder meer te zien in de series als Het schaap met de vijf poten... Zwiebertje, Zeggens A en Baantje. Ben Hulsman was 86 jaar. Tweevoudig Olympisch kampioen Kjeld Nuis gaat in Zweden kijken waar zijn absolute topsnelheid ligt. Er is een rechte ijsbaan van 1500 meter aangelegd. Nuis zal achter een auto met een windscherm schaatsen om de luchtweerstand weg te nemen. Zijn normale snelheid op de ijsbaan is 60 km per uur. Hij verwacht misschien wel 90 te kunnen. Het weer dan nog. Vannacht klaart het op en koelt het af tot rond het vriespunt. In het noorden is lokaal kans op mist. Morgen meer wind en regen, af en toe zon en ongeveer 8 graden. Vrijdag iets minder wind en geregeld zon.